Ontheemde families hadden daar juist onderdak gezocht. Israël heeft nog niks over de aanval gezegd. Nog eens drie mannen hebben een aanklacht ingediend tegen P. Diddy. Die Amerikaanse rapper en producer zit al vast op verdenking van afpersing, mensenhandel... en tientallen gevallen van seksueel misbruik. Een van de mannen die zich nu hebben gemeld zegt dat hij door Diddy is gedrogeerd en daarna verkracht. Within like two minutes I start to feel like just very tired, very sleepy. When I finally kind of came to, I could feel myself being humped and I could feel I was penetrated. P. Diddy ontkent. Zijn rechtszaak begint waarschijnlijk in mei. En het is vandaag Paarse Vrijdag. Een dag waarop stil wordt gestaan bij de acceptatie van de queergemeenschap. Maar op veel middelbare scholen wordt het antigeluid tegen deze dag sterker... blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Driekwart van de ondervraagde scholen ziet problemen rond Paarse Vrijdag. Bijvoorbeeld eh, posters die van de muur worden getrokken... regenboogvlaggen die in de fik worden gestoken... Eh, leerlingen die expres uit protest in het zwart komen in plaats van in het paars... of zelfs helemaal thuis blijven op die dag. Ehm, en ze zien dat vooral sinds vorig jaar. Mijn collega's van NOS Stories zochten ook uit waar dat tegengeluid dan vandaan komt. En reacties die we veel hoorden waren... Ehm, er is toch ook geen heterodag, het wordt me door de strot geduwd. Ehm, er is gewoon te veel aandacht voor. Eh, sommigen zeggen ook mag vanwege mijn religie accepteer ik het niet bijvoorbeeld. Ehm, en eigenlijk, ja, gemeenschappelijke deler was vooral... het moet allemaal niet zo overdreven. Ja, middelbare scholen zitten met de problemen in hun maag. Een deel zegt, we gaan het in aangepaste vorm doen. Dus bijvoorbeeld minder uitbundig. Eh, een deel zegt, we halen het LHBTIQ plus daar eraf. En we maken er bijvoorbeeld een Be Yourself Day van voor iedereen. En een deel van de scholen, eh, ja, een klein deel overweegt zelfs om er misschien mee te stoppen. Omdat ze ja, die onveiligheid gewoon niet een fijn idee vinden. De meeste scholen willen trouwens wel gewoon op een bepaalde manier doorgaan met Paarse Vrijdag. Het weer dan. De dag begint grijs en koud. Er valt ook af en toe een miserbui en het wordt maximaal 4 graden.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een op de 10 Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd... blijkt uit cijfers van het CBS. Dat gebeurde vooral op basis van ras of huidskleur en nationaliteit. Paarse Vrijdag leidt op steeds meer scholen tot problemen... blijkt uit onderzoek van NOS Stories. De steunbetuiging voor LHBTI leidt steeds vaker tot discussies... vernielingen of tegenacties. Sommige scholen doen er vandaag daarom niet meer aan mee. De Amerikaanse regering geeft nog eens 500 miljoen dollar wapensteun aan Oekraïne. President Biden lijkt er alles aan te doen om Oekraïne nog zoveel mogelijk te helpen... voordat zijn opvolger Trump de steun mogelijk terugschroeft. Het weer in het noorden en westen grijs en kans op mot motregen. In het zuiden en oosten ook zon bij een graad of vier. I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move, I'm Conan. You have all the I gave you everything you need. Now move. Now it's up to what of you. Are you the one? Shall we proceed? Yeah. Licks on some swag shit. Right. No one gives you this. It's supersonic, bionic, uranium So I break them off tricks. Let's play this this once, yeah, I do not give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl.